spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse astronaut John Glenn is overleden. Hij was in 1962 de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde draaide. Later was Glenn senator voor de Democraten. In 1998 maakte hij als oudste Amerikaan een tweede ruimtevlucht aan boord van de Space Shuttle. Hij was toen 77. John Glenn lag sinds vorige week in het ziekenhuis. Hij was 95 jaar. De politie heeft in Amsterdam een man opgepakt die een meisje van zes in Groot-Brittannië zou hebben misbruikt. Het gaat om een Portugees die als kok werkte in een Amsterdams café. Hij was voortvluchtig. Zijn foto stond op een lijst van Europol met de meest gezochte criminelen van landen in de EU. Die lijst staat op internet in de vorm van een adventskalender. Een buschauffeur die in Almere een vrouwelijke passagier heeft geslagen... wordt niet vervolgd. Volgens de OM is de man al genoeg gestraft omdat hij is ontslagen. Ook zou de vrouw medeschuldig zijn geweest aan het incident. In augustus sprak de buschauffeur haar aan... omdat ze met eten en drinken wilde instappen. Toen zij later drinken over de chauffeur heen gooide... schopte en sloeg hij haar. Het lijkt erop dat terreurgroep IS weer oprukt richting Palmyra. De historische stad in Syrië werd dit voorjaar juist door het Syrische leger heroverd op IS. Inwoners zouden zich veel zorgen maken omdat IS de vorige keer weinig moeite hadden om Palmyra in te nemen. En het is ook de vraag of het Syrische leger de stad genoeg kan verdedigen omdat het bezig is met een offensief in Aleppo. De tsunami-waarschuwing die was afgegeven voor de Salomonseilanden na de aardbeving van vanavond is weer ingetrokken. De beving voor de kust van de eilandengroep in de Stille Oceaan had een kracht van 7,7. Drie jaar geleden werden de Salomonseilanden ten oosten van Nieuw-Guinea ook getroffen door een aardbeving. Toen ontstond wel een kleine tsunami. Er vielen toen vijf doden. Het weer vannacht bewolkt met in het noorden mogelijk wat motregen. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen blijft het bewolkt, alleen in het zuiden schijnt misschien even de zon.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 Nog een uurtje muziek op de late avond. En we beginnen ook dit uur weer met twee uh, werkjes. In ieder geval voor dit radioprogramma. A Hero's Journey van Karen Olson samen met Crispin Barrymore. En daarna komt uh, Matt en Venutu. ja, dat kan ik even niet uitspreken hoor. Maar The Rhythm of Life, dat is zijn cd. Zijn nieuwe album. Goed, informatie natuurlijk over deze artiesten en over deze albums. Allemaal op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. thoughts. There's enough in my head. Don't need to run away. No need to impress. No need for victory. Don't visit my website www.aneamusic.com. جای در به در بودن تو دنیا trouble. I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. This is Jim Ottaway, and you are listening to Peaceful Radio. Merry Christmas. I'm Gurujas from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. on the beach, waves on the ocean, wash them all away. Colors of the spring, all the leaves are green. Autumn winds blow them all away. Soft as a feather like a dream. My eyes are filled with magic. I'm like a child again. Now I'm as wide. I'm as wide as the sky. children dance and play. as wide as the sky. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.